Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De stemming op de effectenbeurzen was vandaag heel goed... vanwege berichten over de mogelijke bereidheid van Griekenland om te hervormen. Ook het herstel op de Chinese markten heeft op de aandelenmarkten tot koerswinsten geleid. Op de beurs in Amsterdam stegen alle 25 hoofdfondsen van de AEX. Op andere beurzen in Europa gingen vooral bankaandelen omhoog. Verder steeg de euro in waarde ten opzichte van de dollar en daalde de olieprijs. SNS Reaal verkoopt een verzekeringstak aan de Chinese verzekeraar Anbang. Anbang betaalt het symbolische bedrag van 1 euro voor de verzekeraar. De Chinezen betalen wel 85 miljoen euro belasting... en ze steken 1,35 miljard euro in Vivat... waarin de verzekeringsmerken van SNS Reaal zijn gebundeld. Twee jaar geleden werd SNS Reaal genationaliseerd om een faillissement te voorkomen. In de Tour de France is de eerste renner betrapt op het gebruik van verboden middelen. In de urine van de Italiaan Luca Paolini zijn sporen van cocaïne gevonden. Dat zegt de Widor Federatie UCI. De kook werd gevonden op 7 juli, de dag dat het toerpeloton over de kasseien naar Cambrai reed. Paolini is voorlopig geschorst in afwachting van de contra-expertise. Zijn ploeg Katusha heeft hem inmiddels uit de Tour genomen. De mannenfinale op Wimbledon gaat net als vorig jaar tussen de Zwitser Roger Federer en de Servier Novak Djokovic. Zevenvoudig winnaar Federer won vandaag van de kampioen van 2013, de schot Andy Murray. En Djokovic, die Wimbledon in 2011 won, was te sterk voor de Fransman Richard Gasquet. De mannenfinale op Wimbledon wordt zondag gespeeld. Het weer tot zonsondergang vrij zonnig bij 18 tot 22 graden. Minima vannacht rond een graad of 13. Morgen opnieuw zon, maar s ochtends ook wat wolken. Het wordt 24 graden op de Wadden tot 29 in Brabant. Zondag frisser en wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM. Met, nu. Zie het. Welkom bij het tweede uur van Zie het op jouw ZFM Zandvoort. En hij is er klaar voor. Jawel. De one and only DJ Dion Sydney. Morgenavond 8 uur in de Haltestraat met zijn hummer. Met vleugels. En dan hebben we het niet over dat maandverband. Dit is DJ Dion Sydney. Een uur lang in de mix. Ah, kissing is a thing for two. But all I can do is think of you. Yeah. feeling Being apart really hurts on my heart. But when you close, my world is spatial. I love my arms within reach of a star. A feeling that nothing else can compare to. Yeah. No. from daylight to midnight, from midnight to daylight, from daylight to midnight, from midnight to daylight, from daylight to midnight, from midnight to daylight, from daylight to midnight, from midnight to daylight, from daylight to midnight, from midnight to daylight.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 Morgenavond, 8 uur sharp, staat hij in de Haltestraat in de Hummer. Om ook daar een daverende zet voor te bereiden. Ik zeg, wij zijn er binnenkort weer. 9 uur sharp. Op de vrijdagavond. Hou ons in de gaten ons op Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, maakt niet uit.